Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Alle beoogde ministers van Donald Trump zijn bekend. De aankomend president van de Verenigde Staten heeft Brooke Rollins genomineerd... voor de functie van minister van Landbouw. Rollins groeide op op een boerderij en is al jarenlang een belangrijke bondgenoot van Trump. Tijdens zijn eerste ambtsperiode werkte ze ook al in het Witte Huis. Rollins en de andere beoogde ministers van Trump moeten nog wel door de Senaat worden goedgekeurd. Natuur- en milieuorganisaties zijn teleurgesteld over de uitkomsten van de klimaattop in Azerbeidzjan. Rijke landen, waaronder Nederland, beloven vanaf 2035 jaarlijks 300 miljard dollar aan klimaatsteun te geven aan arme landen. Maar volgens Greenpeace en het Wereld Natuurfonds is dat bedrag te laag. Dat zeggen ze tegen persbureau ANP. Direct nadat het besluit over klimaatsteun was genomen... kwamen er ook bezwaren uit de zaal. De delegatie van India zei dat een klimaatfinanciering van 300 miljard dollar... de omvang van de problemen niet zal oplossen. Een oud-medewerker van Netanyahu zegt dat de Israëlische premier hem heeft gevraagd... een geheim Hamas-document naar de pers te lekken... De voormalig woordvoerder werd eerder deze maand opgepakt... voor het lekken van een in Gaza gevonden document. Daaruit zou blijken dat Hamas niet uit is op een staakt het vuren... maar verdeeldheid wil zaaien in Israël. De zaak zorgt al weken voor discussie in Israël.